Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. De FNV stelt de stemming over het pensioenakkoord uit. Dat zegt FNV-voorzitter Han Busker. Er waren technische problemen, maar ook procedurele bezwaren over het online stemmen. Over twee weken is de nieuwe stemming. Minister Koolmees vindt het heel vervelend dat de FNV-stemming is uitgesteld. Hij zegt dat de FNV hem heeft gevraagd voor meer tijd... en dat hij daar toestemming voor heeft gegeven. Het vorige week gepresenteerde akkoord over de pensioenen kan pas uitgevoerd worden als alle onderhandelingspartners hebben ingestemd. Eerder stemde CNV ermee in, de derde bond die aan tafel zat. De VCP wil eerst compensatie voor mensen die erop achteruit gaan. Schiphol neemt geen extra maatregelen om wachtende reizigers meer ruimte te bieden. Op Twitter ontstond eerder vandaag ophef na een foto waarop te zien was dat reizigers dicht bij elkaar staan. Volgens een woordvoerder van Schiphol is er op sommige plekken op de luchthaven geen ruimte voor anderhalve meter afstand. Het is volgens hem voor de veiligheidscontrole onmogelijk om meer afstand tussen de rijen te creëren. Het dodental als gevolg van het coronavirus is opgelopen met drie, meldt het RIVM. Er zijn ruim 6000 mensen in ons land overleden aan het virus. Verder zijn er 11 nieuwe patiënten met corona opgenomen in het ziekenhuis. Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Peking is verder gestegen. Volgens de autoriteiten zijn er in de Chinese hoofdstad vandaag nog eens 25 besmettingen geconstateerd. Daarmee komt het totaal aantal nieuwe gevallen op 183. De nieuwe uitbraak was vorige week donderdag op een voedselmarkt in de stad. Bij station Leeuwarden is aan het eind van de ochtend een man neergestoken. Hij ligt met ernstige verwondingen in het ziekenhuis. Het slachtoffer zou een taxichauffeur zijn. Er is een verdachte opgepakt. Het weer, zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Plaatselijk kan een regen- of onweersbui ontstaan, maar op veel plaatsen blijft het droog. Het wordt 20 tot 24 graden. Vanavond klaart het op, morgen weinig verandering, zon met een kleine kans op een bui...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 van ZFM. ZFM's antwoord. 106.9 FM. Mm. hands up, I'm staying. Still laying in your bed, saying. get to know you better. Kinda hope we're here forever. There's nobody on these streets. If you told me that the world's ending, ain't no other way that I can spend it. Oh, oh, oh, oh. Got all this time in my hands. Might as well cancel our plans. I could stay here forever all my time Go on, make me lose my mind today, forgot tomorrow. get better. It can only get, it can only get, Take it all from me.